De Canadese minister van Financiën heeft dat gezegd na een vergadering van de G7 in Canada. Verder is afgesproken dat de zeven rijkste industrielanden hun economieën blijven steunen totdat blijvend herstel is bereikt. Met die mededeling wil de G7 de financiële markten geruststellen. Die kregen deze week te maken met forse koersdalingen. De sneeuwstorm in het oosten van de Verenigde Staten is de laatste uren wat afgezwakt, maar het openbare leven is er nog steeds totaal verlamd. Op sommige plaatsen viel het afgelopen etmaal meer dan 80 centimeter sneeuw. De luchthavens bij Washington, Baltimore en Philadelphia zijn gesloten. In en om Washington zitten meer dan 230.000 huishoudens zonder stroom. Criminelen maken steeds vaker gebruik van pakketpost om drugs Nederland binnen te smokkelen. Het overgrote deel komt uit Suriname. De douane op Schiphol onderschepte vorig jaar ruim 2000 pakketten met cocaïne. Dat is zo'n 40% meer dan het jaar ervoor. Drugscouriers zoeken naar nieuwe manieren omdat door de 100% controles slikkers vaak worden gepakt. In Kaatsheuvel heeft een grote brand gewoed in een leegstaand partycentrum. Volgens de politie moet het gebouw als verloren worden beschouwd. Er is wel voorkomen dat de brand is overgeslagen naar een monumentale molen en een stal met 60 koeien. De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken. Afgelopen week woedde er ook al brand in het partycentrum. Het Mexicaanse leger heeft een tweede arrestatie verricht voor het bloedbad van vorig weekend in Ciudad Juárez. Het is een man van 24. Vorige week zondag bestormden gewapende mannen een woning waar een jongerenfeest was en schoten 15 mensen dood. Een dag later werd het veronderstelde breinachtige bloedbad gedood in een vuurgevecht met militairen. Toen werd er ook een man van 30 opgepakt.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 I'll be by your side.